Dat heeft de woordvoerder van de Britse premier Brown bekendgemaakt. Gisteravond werd al bekend dat Amerika zijn hulp aan Jemen zal verdubbelen. Dat betekent dat het Arabische land dit jaar 140 miljoen dollar van de Verenigde Staten krijgt. Het geld wordt niet alleen gebruikt om de speciale politie-eenheid op te leiden, maar ook om de kustwacht te versterken. Algemeen wordt aangenomen dat de man die onlangs een aanslag wilde plegen op een Amerikaans vliegtuig is getraind in Jemen. Het land wordt door Al-Qaeda gebruikt als uitvalsbasis. In de eerste etappe van de Dakar-rally is een dode gevallen. Een Duitse coureur vloog in Argentinië na 75 kilometer uit de bocht en reed in op het publiek. Drie toeschouwers raakten zwaar gewond. Een van hen, een vrouw van 28, overleed in het ziekenhuis. De organisatie van de Dakar-rally benadrukt dat het ongeluk gebeurde op een plek waar toeschouwers niet mogen komen. De Duitse coureur en zijn bijrijder zijn uit de race gestapt. Automobilisten moeten opnieuw rekening houden met gladheid. Volgens de ANWB valt het op de snelwegen nog wel mee, maar op provinciale en binnenwegen kan het verraderlijk glad zijn. Op sommige plekken ligt 15 centimeter sneeuw en omdat het vriest blijft het overdag zeker liggen. De ANWB adviseert iedereen die wil rijden zich eerst te laten informeren over de situatie op de weg. Een man uit het Gelderse dorp Eefde is overleden als gevolg van een ongeluk op Oudjaarsdag. De man van 54 gebruikte een gasfles gevuld met zuurstof om de vlammen aan te wakkeren in een vuurkorf. Daarbij explodeerde de fles. De man uit Eefde werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij dus twee dagen later overleden. Het weer. In de grote delen van het land sneeuw, plaatselijk kan het vriezen tot min 10.